Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op 22 november kun je geen bolletje rood kleuren voor BBB-kandidaat Jasper Rekers. Persbureau ANP ontdekte anonieme tweets van hem... waarin hij politici voor van alles en nog wat uitscheldt. Je hoort onze Haagse verslaggever. Via een Twitter-account genaamd Verzet op Links plaatste hij eh, in coronatijd eh, allerlei tweets met een nogal ongure strekking. Hij noemde politici bijvoorbeeld kindermishandelaar, farmahoer, eh, nazi-bitch. En hij vroeg zich ook af of de CDA-bewindsman al een enkeltje Nuremberg had geboekt. En dat was een verwijzing naar het nazi-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog. Reker staat op plek 13 van de partij. Als hij toch wordt gekozen, dan staat hij zijn plek af. Hij kan namelijk niet meer van de lijst worden geschrapt, want de deadline daarvoor is al geweest. En over de verkiezingen gesproken, twijfel je nog op wie je gaat stemmen? Vanaf nu kun je weer aan de slag met de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die lijst met stellingen waaruit rolt welke partij het beste bij jouw ideeën past. Het is volgens deze onderzoeker niet zo dat mensen klakkeloos het resultaat van de stemwijzer overnemen. We gebruiken het vooral als advies. Als mensen van tevoren twijfelen tussen twee partijen en de stemhulp geeft één van die twee partijen als eh, advies om het zo te zeggen, dat mensen dan best geneigd zijn om op die partij te stemmen. Terwijl als ze stemmen op een advies geeft dat heel ver afstaat van het idee dat jij van tevoren had, dan nemen mensen dat minder snel over. Je hebt nog even om te twijfelen Over vier weken dan zijn de verkiezingen. Weer een onrustige nacht in Rotterdam. Een jongen van 14 is opgepakt omdat hij op een scooter rondreed met een vuurwerkbom. Dat ding is onschadelijk gemaakt. Eerder die nacht was er in een woonwijk ook al een explosie op de stoep van een huis. Niemand raakte gewond. En na dagenlang zoeken is in Amsterdam Bradley Day opgepakt. Hij wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. Agenten waren de man al een aantal keer op het spoor, maar wisten hem tot nu toe niet te pakken te krijgen. Begin deze week werd er een gouden tip van 25.000 euro uitgeloofd. Het is niet bekend of iemand dat geld gaat krijgen. Het weer nog, in het noorden zon, in de rest bewolking en vanuit het zuiden gaat het ook weer regenen. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A10, de ring van Amsterdam, de ring Zuid... heb je nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt De Nieuwe Meer. Komt door een ongeluk op de A4. Daar zijn twee rijstroken dicht van Amsterdam naar Den Haag... voor knooppunt De Nieuwe Meer. De vertraging is 5 minuten. En op de A10 Noord bij de Koentunnel... daar heb je ook nog 10 minuten tijdverlies.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 all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? of een te lange broek. Weggooien of samen repareren. Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden via 5740330. 5740330 of bij de balie. Vrijdag 27 oktober van 2 tot 4 uur middags.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 De reeks verscheen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie... en werd gedurende twee seizoenen uitgezonden door de NBC. De laatste aflevering was 19 augustus 1968. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien. De show, grotendeels gemodelleerd naar de Beatles-film A Hard Day's Night uit 1964... toont de belevenissen en de muziek van een min of meer fictieve popgroep. De vier jonge mannen, die de Monkeys vormden... waren die in Engeland geboren Davy Jones en de Amerikaanse Mickey Dolenz... Michael Nesmith en Peter Tork. Ze werden geselecteerd naar aanleiding van een advertentie... waarin werd gevraagd om auteurs, acteurs voor de rol van vier gekke jongens. Hier hoort u achterin volgens de team van de Monkeys... A Little Bit Me and A Little Bit Me. En Daydream Believer. Dus we gaan beginnen met waar ze altijd mee begonnen op de televisie. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing. to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Oh. or anywhere just look over your shoulder guess who'll be standing there hey hey we're the monkeys and people say we monkey around but we're too busy singing to put anybody down in één. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold and it stings me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much pain? Zondag 12 november om 3 uur middags Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devon. Het Symfonieorkest Haarlem werd opgericht in 1938. Onder zijn leiding van Nicolas Devon streeft het orkest naar meer allure... zowel op muzikaal gebied als in de presentatie. De recente van de Haarlems Dagblad meldt kort na Devons aantreden... naar aanleiding van het voorjaarsconcert. We kunnen constateren dat het heel goed gaat met het orkest en dat we nog veel moois van dit ensemble kunnen verwachten. Het Symfonieorkest Haarlem telt ruim, 150 telt ruim 50 leden. De locatie, Protestantse Kerk, aanvang 3 uur s middags. En we gaan door met Queen. Too much love will kill you. of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me.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 Meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. De kosten zijn 1 euro per keer. Kom gezellig langs of geef je op via de balie 5740330. 5740330. En het is elke dinsdag van kwart voor tien is de inloop. En dat is tot kwart over elf. De locatie is pluspunt Zandvoort. En ik ga door met Terrence Derby met Sign Your Name. instrumentaal van de week. William James Basie was een Amerikaanse jazzpianist, organist, big bandleider... en zelf benoemd Count of Jazz. Tot zijn bekendste nummers behoren One Clock Jump en Jumping at the Woodside. Hier is Count Basie en zijn orkest met The Basie Twist. soms zijn de zee Dit was Treintje Oosterhuis met De Zee. En die volgens mij is die ter ere van de opening van de Johan Cruijff Arena. de Dire Straits was een Britse rockband met als veruit de bekendste liedzanger en gitarist songwriter Mark Knopfler. De band is bekend geworden met de nummers als Sultan of Swing, Private Investigation, Brothers of Arms en Money for Nothing. De band had meteen grote successen met zijn debuutalbum Dire Straits en het single Sultan of Swing. In 1985 verscheen de album Brother of Arms. Een van de eerste volledige digitaal opgenomen platen. In 1995 heeft Dire Straits niets nieuws meer uitgegeven en nog eenmaal opgetreden. De Dire Straits en Mark Knopfler verkochten samen meer dan 120 miljoen albums en singles. In Nederland verkocht de band ruim 2,5 miljoen platen. Hier zijn de Dire steeds met Money for Nothing. it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. that's his own. hair. do it. Do it. Get your money. money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave.